van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet van Slowakije komt morgenochtend met spoed bijeen... na een botsing tussen twee treinen in de buurt van Bratislava. Daarbij zijn ongeveer 30 mensen gewond geraakt, van wie vijf zwaar gewond. Het is het tweede treinongeluk in Slowakije in een maand tijd. Vorige maand botsten ook al twee treinen op elkaar en raakten 100 mensen gewond. De oorzaak was toen waarschijnlijk een menselijke fout. Premier Fico heeft een onderzoek aangekondigd naar het ongeluk van afgelopen avond. De directeur van de Slovaakse spoorwegen zegt dat een van de twee treinen vermoedelijk door rood is gereden. In België zijn opnieuw drones gezien, nu boven de kerncentrale in Doel. De uitbater van de kerncentrale meldt dat het om drie drones ging. Eerder op de avond werd het vliegverkeer op de luchthaven van Luik tot twee keer toe stilgelegd na meldingen van drones. Na een klein uur werd het vliegverkeer hervat. De afgelopen weken werden boven België vaker onbekende drones gezien. De Britten hebben laten weten dat ze een anti-drone team naar België sturen. De Britse legerstaf vermoedt dat het om Russische drones gaat. En ook Frankrijk en Duitsland bieden hulp aan. Op het opstappen van twee topmensen bij de BBC is positief gereageerd door de Amerikaanse president Trump. Afgelopen dag besloten de hoofdredacteur en een directeur op te stappen na aanhoudende kritiek over oneerlijke berichtgeving. De BBC zond in een documentaire geknipte delen van Trump's speech uit... voor de kapitoolbestorming in 2021. Daardoor leek het alsof hij direct tot dat geweld aanzette. De Britse minister van Cultuur sprak eerder al van een zeer ernstige kwestie. Zowel de directeur als de hoofdredacteur erkennen dat er fouten zijn gemaakt. De Marsmissie van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is uitgesteld. Afgelopen avond zou een raket van het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos... twee satellieten de ruimte inschieten. Maar door slecht weer kon de lancering niet doorgaan.